René van Brakel met het NOS-journaal. Zware onweersbuien en rukwinden hebben in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen voor veel overlast gezorgd. Voor zover bekend heeft het noodweer één leven geëist. Een man in Keulen werd op de fiets geraakt door een omgewaaide boom. Het treinverkeer ligt op veel trajecten stil. De luchthaven van Düsseldorf, die ook bij veel Nederlandse toeristen in trek is, liet vliegtuigen ruim een uur lang niet vertrekken of landen. De Egyptische politie heeft zeven mannen aangehouden voor de aanranding van een student op het Tahrirplein in Cairo. De 19-jarige vrouw werd zondag gemolesteerd tijdens festiviteiten rond de inauguratie van president Sisi. Ze was niet de enige. De politie onderzoekt in totaal 27 klachten over aanranding van vrouwen op het Tahrirplein. Hillary en Bill Clinton waren na het presidentschap van Bill Clinton in 2001 blut. De twee kwamen om in de advocatenrekeningen, zei Hillary Clinton tegen de Amerikaanse nieuwszender ABC. Daar sprak ze over haar nieuwe boek. Hillary Clinton is de democratische favoriet voor de presidentsverkiezingen in 2016, maar ze wil pas volgend jaar bekendmaken of ze meedoet. Volgens Clinton hadden ze begin deze eeuw moeite om de studie van hun dochter en de hypotheken te betalen. De bewoners van 140 huizen in Enschede zitten nog altijd zonder gas. Zaterdagochtend knapte in de wijk Bolhaar een waterleiding... waarbij ook een scheur in een gasleiding ontstond. 300 huishoudens kwamen daardoor zonder gas te zitten. En bij een deel daarvan kan de toevoer pas in de loop van de dag worden hersteld. De gedupeerden in Enschede krijgen een wettelijke vergoeding van 120 euro per dag. Het weer vannacht trekken opnieuw onweersbuien vanuit het zuiden naar het noorden...